Jobboot met het NOS Journaal. Het kabinet bezuinigt mogelijk miljarden meer dan tot nu toe werd aangenomen. Het denkt na over extra bezuinigingen van 6 tot 10 miljard euro, zeggen bronnen in Den Haag. Volgens hen betekent dat mogelijk dat er wordt nagedacht over beperking van de hypotheekrenteaftrek en het weghalen van geld bij de WW-uitkeringen. Tot nu toe werd uitgegaan van in totaal 18 miljard aan bezuinigingen. Ierland gaat het akkoord van de eurotop van vannacht mogelijk voorleggen aan de bevolking. Volgens de eerste minister van Europese Zaken denkt de regering serieus na over een referendum. In de komende weken wordt erover een besluit genomen. Tijdens de top is afgesproken dat er een nieuw verdrag komt tussen de 17 eurolanden. Op die manier moet de schuldencrisis beter worden aangepakt. Kroatië heeft in Brussel het verdrag over toetreding tot de Europese Unie ondertekend. Als alle lidstaten het verdrag bekrachtigen, wordt Kroatië op 1 juli 2013 lid van de EU. Het land is dan de 28e lidstaat en het tweede land van voormalig Joegoslavië dat tot de EU toetreedt. Slovenië trad in 2004 toe. Beheerders van dijken en waterkeringen zijn extra waakzaam in verband met de hoge waterstanden. Door een combinatie van westerstorm en vloed dreigt op veel plaatsen hoogwater. Vanmorgen is in Groningen de waterkering bij Termunterzeil uit voorzorg gesloten. En om 1 uur gaat de Hollandse IJsselkering dicht. Die ligt tussen Capelle en Krimpen aan de IJssel. Rijkswaterstaat heeft voor vandaag hoog water voorspeld in vijf van de zes kustsectoren. Het Montessori Lyceum Herman Jordan in Zeist heeft een leraar op non-actief gesteld, omdat hij een leerling vol in het gezicht heeft geslagen. De docent was kwaad omdat leerlingen in een schoolbus aan het knoeien waren met eten tijdens een studiereis. De leraar sloeg een leerling van 15 zo hard in zijn gezicht dat hij een tand kwijtraakte. De directie van de school in Zeist zegt verbijsterd te zijn over de handelwijze van de docent en beslist vandaag wat er moet gebeuren. Het weer in het noorden bewolkt en een enkele bui. In het zuiden geregeld zon. Het wordt 8 graden. Morgen droog, maar wel kouder. Dit was het NO. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan files op de A10, de ring van Amsterdam.